nieuws van 11 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het Westjournaal. journaal Turkije heeft sinds de mislukte koepoging van vrijdag 8000 politiemensen ontslagen... heeft een Turkse veiligheidsfunctionaris gezegd tegen persbureau Reuters. De agenten werkten verspreid door het land, ook in Istanbul en de hoofdstad Ankara. Na de koep werden ook 2700 rechters op non-actief gezet. Minister Koenders heeft Turkije opgeroepen de eenheid te bewaren. Het moet geen beltjesdag worden, zei hij. Het is nu belangrijk dat mensen bij elkaar komen, zei Koenders bij EU-overleg in Brussel. In Almaty, de grootste stad van Kazachstan, zijn bij een schietpartij vier mensen gedood, onder wie drie politieagenten. Volgens de autoriteiten gaat het om een terroristische actie. Mogelijk is er sprake van meerdere aanvallen. Getuigen hebben op verschillende plekken in het centrum van de stad schoten gehoord. Volgens persbureau Interfax zou, in, zou een in het zwart geklede religieuze extremist met een machinegeweer het vuur hebben geopend op een politiebureau. De politie heeft delen van de stad afgesloten. Mensen moeten binnenblijven. In Nederland heeft de politie bij invallen in het noorden van het land vier mensen aangehouden. Twee mannen uit Drachten en een man en vrouw uit Assen. Ze worden verdacht van drugshandel en witwassen. De invallen waren op verschillende plekken in Friesland, Groningen en Drenthe. Op een aantal plekken zijn nog invallen aan de gang. Later op de dag maakt de politie meer details bekend. In de provincie Groningen staan te veel huizen met zonnepanelen. Die leveren samen zoveel stroom terug aan het elektriciteitsnet dat het systeem overbelast raakt. Huishoudens met aardbevingsschade kregen als extraatje van de NAM 4000 euro om te besteden aan energiebesparende zaken.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 Richting Amstelveen bij knooppunt Rotterpolderplein 2 kilometer file. A27 Breda richting Gorkum door de brugopening bij de industrieterrein Avelingen 3 kilometer. Andere kant op richting Breda bij Werkendam 3 kilometer file. De N403 Loenen-Hilversum is nog steeds in beide richtingen dicht tussen Loenen en Oud-Loosdrecht door technische problemen aan de brug.